7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van de FIFA, dat heeft hij zojuist bekendgemaakt op een persconferentie. Volgens Blatter is het mandaat dat hij heeft gekregen onvoldoende om aan te kunnen blijven. Blatter werd vorige week herkozen als voorzitter. De beveiliging van 67 Amerikaanse luchthavens is zo lek als een mandje, dat melden Amerikaanse media. Undercover-agenten smokkelden nep-explosieven en wapens door de checkpoints van 70 grote vliegvelden in Amerika en kregen van alles mee. Volgens ABC News was maar bij drie van de onderzochte vliegvelden niets mis. Zo liep een undercover-agent door de poortjes met een bom op zijn rug. KPN heeft een boete van ruim 360.000 euro gekregen omdat klantgegevens niet goed waren beveiligd. Dat heeft de autoriteit Consument en Markt laten weten. Drie jaar geleden kreeg een hacker toegang tot de klantgegevens van het bedrijf. De autoriteit Consument en Markt onderzocht de manier waarop KPN de gegevens beveiligde en concludeert dat die beveiliging onvoldoende was. KPN geeft toe dat er dingen zijn misgegaan, maar wijst erop dat er geen klantgegevens op straat zijn komen te liggen. De Tweede Kamer wil een debat met premier Rutte over zijn opmerkingen over wat hij de dikke ik-mentaliteit noemt. De premier sprak daarover op een VVD-congres afgelopen weekend. ChristenUnie-leider Slop heeft een brief van het kabinet gevraagd en wil daarna een debat. Hij kreeg de steun van een ruime Kamermeerderheid. Rutte zei in zijn speech dat hij geen samenleving wil waarin mensen denken dat ze alles kunnen maken en recht hebben op allerlei voorzieningen. Hij pleit voor een samenleving waarin de waarden van hardwerkend Nederland centraal staan. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de wind af. Het wordt dan ook geleidelijk droger. Morgen zijn er zonnige perioden. Ook al is er in het noorden kans op een bui. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Veel files in de Randstad beginnen nu op te lossen. Het is nog wel druk op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naarden en Muiden-Oost 5 kilometer. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Knoppen de Hoek en zoeterwoude Dijk, 21 kilometer. Na een ongeluk is al anderhalf uur de linkerrijstrook dicht. Omrijden via de A44 kan helaas niet filevrij. vrij. Op de A27 Utrecht-Breda. Tussen Knoop het Everdingen en Lexmond 3 kilometer. De A28 Utrecht-Amersfoort tussen de Uithof en Soesterberg 5 vanwege een kapotte vrachtwagen.